Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De kans dat de Formule 1 naar Nederland komt is weer groter geworden. De eigenaar van de Formule 1 heeft het circuit van Zandvoort een concreet aanbod gedaan... om in 2020 een Grand Prix te organiseren, meldt de Telegraaf. De eigenaar van het circuit, prins Bernard van Oranje, bevestigt het bod. Hij noemt het een unieke kans. Rotterdam en het TT-circuit in Assen waren lange tijd ook gegadigden voor een Formule 1-race in Nederland, maar de keuze viel op Zandvoort. Daar werd voor het laatst in 1985 een Formule 1-race verreden. Gemeenten die grote tekorten hebben op het gebied van maatschappelijke zorg en jeugdzorg krijgen extra geld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om 77 gemeenten die samen 200 miljoen euro ontvangen. In 2015 werd zorg voor kwetsbare mensen via de WMO en jeugdzorg overgeheveld van het Rijk naar gemeente. De VNG constateert dat het nog niet soepel loopt. Naast de tekorten zijn er ook veel wachtlijsten. Minister van Nieuwenhuizen erkent dat de toezicht op stints... waarmee tot voor kort dagelijks kinderen over de weg werden vervoerd... niet in de wet geregeld is. De minister zei dat in een debat met de Kamer over het dodelijke ongeval met een stint... en het daaropvolgende rijverbod. De Kamer steunt het rijverbod voor de stins... maar vindt wel dat de minister een oplossing moet vinden... voor de vervoersproblemen van de kinderopvang. In Kenia is een Nederlander opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de politie heeft de man zich in 2016 vergrepen aan drie meisjes... van 8, 9 en 10 jaar oud.